Mark Hokker met het NOS Journaal. Wie vanavond of morgen een vlucht moet halen op Schiphol... wordt geadviseerd eerder van huis te gaan of de trein te nemen. Vanwege een brand in de Schiphol-tunnel is de A4 van Amsterdam naar Den Haag... mogelijk tot morgen na de avondspits dicht. Rijkswaterstaat moet herstelwerkzaamheden uitvoeren... aan technische systemen in de tunnel. Pas als dat is afgerond kan de tunnel worden vrijgegeven voor het verkeer. De tunnelbuis richting Amsterdam is wel open. De Britse politie heeft in het onderzoek naar de terreuraanslag van vorige week in Londen geen bewijs gevonden voor betrokkenheid van IS of Al-Qaeda. Volgens de politie had de dader overduidelijk belangstelling voor de jihad, maar voor contacten met een van deze terreurgroepen ontbreekt elk bewijs. Ook blijkt nergens uit dat hij in 2003 in de gevangenis is geradicaliseerd, zoals door sommigen was gesuggereerd. De man reed woensdag bij het Britse parlement met zijn auto in op voetgangers. Daarna stapte hij uit en stak hij een agent dood waarna hij zelf werd doodgeschoten door de politie. In Israël zijn 22 ultra-orthodoxe joden opgepakt... op verdenking van seksueel misbruik van minderjarigen en vrouwen. De verdachten komen uit streng religieuze gemeenschappen... verspreid door Israël. Het misbruik zou twee jaar geleden zijn begonnen... en andere leden van de geloofsgemeenschap zouden ervan hebben geweten... maar stapten niet naar de politie. Ze wilden het volgens de politie in Israël intern oplossen... Nabestaanden van Mitch Henriquez hebben ontstemd gereageerd op de uitkomsten van een forensisch rapport. Daarin staat dat de man, die twee jaar geleden na zijn arrestatie overleed, waarschijnlijk is omgekomen door een hartstilstand en niet door een nekklem. Vanwege dit onderzoek is de rechtszaak tegen de betrokken agenten voorlopig stilgelegd. Een woordvoerder zegt dat de familie het gevoel heeft dat de advocaten van de agenten er alles aan doen om de zaak te vertragen. Het weer, het is helder, in het noordoosten vannacht kans op mist. Morgen eerst veel zon, later vanuit het zuiden bewolking en kans op een onweersbui. Het wordt 16 tot plaatselijk 20 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Bij Amsterdam is de A4 naar Den Haag dicht bij de Tunnel na een brand vanmiddag. Er staat file op de A4 tussen Knoppen meer en Battenverdorp, 2 kilometer.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 Intolerable Cruelty. Uh, A Fistful of Dollars. Slap Her, She is French. En ja, de tweede uur doen we ook eh, eh, The Beauty and the Beast. Maar daar doe ik eerst weer ook wel een nummertje van. Een oude film en een splinternieuwe film van Walt Disney. zoals te doen gebruikelijk op deze fraaie maandagavond met de hit van de maand. Het is alweer de laatste keer dat we Sarah Jane Morris kunnen draaien. Love is Pain. Muziek eigenlijk afkomstig uit de film Once Upon a Time in America. En muziek gecomponeerd door Ennio Morricone, maar hier gezongen en van tekst voorzien door eh, Sarah Jane Morris. Love is pain. and it comes very fast, and slowly it leaves you again, leaves you lost. Oh, and walking out there in the rain, love is pain, love is pain. Love is beauty, yes, love is ballet. Love is pain. Love is pain. Oh, it comes from the place that will hurt you again and again. Oh, today I keep hearing all of the words that I wanted to say yesterday. All these feelings that won't go away. What can I say? That today, oh, my heart's a crushed flower that falls on the ground where you lay. Today, at your feet, in the land where tragedy and happiness will meet. As far from you as it is possible to be, but I can feel you so painfully close to me. Time overlaps and love just disappears, lost in these shadows over me, lonely. And it comes very fast, and slowly it leaves you again. It leaves you lost. Oh, and walking out there in the rain, the love is pain. Love is pain. Love is beauty, as love is their lane. The love is pain love is pain. And it comes from the place that will hurt you again and again. Dat was er vandaag wel natuurlijk een dag vol zon. En morgen begint de dag ook weer met zon, begreep ik net uit het weerbericht. En deze mooie muziek, gezellige muziek, kwam uit de film The Parent Trap. Aangelopen zaterdag was hij op tv.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 Dit is ZFM. Ja, Feel Good Movie. En er zit een grappige muziek in. Onder andere dit nummertje van de Laas. Uh, eh, There She Goes. instrumentaal nummertje uit deze film. De componist Alan Silvestri, de Parent Trap Suite. zover de film The eh, Current Trap.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 Geestige rechtbankcomedie gaat over scheiding, scheiding. En deze muziek zit in de soundtrack verwerkt. Simon Garfunkel, The Boxer. Maar ook deze zit erin. Melissa Manchester, Don't Cry Out Loud. Baby cried the day the circus came to town. Cause she didn't want parades just passing by her. So she painted on a smile and took up with some clown. While she danced without a net upon the wire. I know a lot about her, cause you see, baby is an awful lot like me. Just keep it inside and learn how to hide your feelings. Fly high and proud. And if you should fall, remember you almost had it. saw that when they pulled the big top down they left behind her dreams among the litter. In the different kind of love she thought she found. There was nothing left but sawdust and some glitter. But baby can't be broken, cause you see, she had the finest teacher, that was me. aardig nummer van Melissa Manchester. En een trompetje wat er lekker doorheen eh, fiedelde. Eh, in deze soundtrack zit ook de muziek van Chuck Mangione. Eh, het, bekende nummer van Chuck die altijd aan het spelen is... en heel vaak uitkomt op dit nummer Feel So Good. Echte jazzpop uit 1980, maar ook in deze film Chuck Mangione. Ik draai niet helemaal, want het is een lange versie zie ik. Bijna 10 minuten, dat gaan we niet doen natuurlijk. Feel So Good, Chuck Mangione. mooie muziek uit eh, Intolerable Cruelty. Muziek van uh, Chuck Mangione. Feel So Good. Nummer 10 minuten, dus dat hij je nog wel een keer te goed. Eh, de andere muziek, de instrumentale muziek, is van Carter Burwell. Maar daar ga ik nu deze keer niks van draaien. In het tweede uur draai ik de, de Franse film Belle et la Bête. Maar ook Beauty and the Beast, de film uit 2017. Een Disney-productie. Onder andere met Emma Watson en Josh Groban. En uh, nou, en dit vind ik ook een mooie eh, Beauty and the Beast. Maar die is van eh, Nightwish. Dat is meteen wat ander soort muziek. In het eerste uur moet dat kunnen. iets met, eh, even kijken, eh, eh, Beauty and the Beast. als intro op het tweede uur waarin we de soundtrack daar uit Belle et la Bête van de Pierre Ardenau. Beauty and the Beast, een nieuwe soundtrack van een Disney film uit 2017. Muziek van Alan Menken en onder andere Josh Corbin, Emma Watson. ja, die laatste is een beetje zuurstok romantiek. En die andere ja, is ook wel aardig. Dus een uh, bijzonder intro. Eh, ja, dan komen we bij een film die ook heel vaak eh, eh, op de televisie te zien is. Fistful of Dollars. is Spaghetti Western... aanstaande vrijdag 31 maart om vijf over half 9 op SBN 9 te bewonderen. En de muziek is natuurlijk van Ennio Morricone. Fistful of Dollars. vrijdag 31 maart, 5 over half 9, SBS 9. het gaat over eh, de dorpelingen van het stoffige Mexicaanse grensstadje San Miguel... zuchten onder de terreur van twee rivaliserende eh, bandietenbendes. Een naamloze vreemdeling, gespeeld door Clint Eastwood... gaat de strijd aan met deze bendes. Eigenlijk een, eh, ja, een van de eerste films van de serie van Sergio Leone. Andere films zijn natuurlijk A Few Dollars More... en The Good, The Bad and The Ugly. Ja, ik draai nog een klein stukje van de grote suite die er ook op staat. De Fistful of Dollar suite. deze suite, de Fistful of Dollar suite, duurt eh, bijna 14 minuten. Dus dat gaan we niet doen. Dan wordt het tijd om naar een andere film over te stappen. Totaal andere muziek, dus ik zal eerst maar het verhaal vertellen. Een romantisch filmpje op de vrijdagnacht om eh, tien voor half één tot twee uur duurt die RTL 8. Slap Hair, She is French. Ja, het gaat over het populaire Barbie-meisje... krijgt ongemeens luur concurrenten van een Frans uitwisseling studenten... In een met kortzichtige Texaanse bevolkt stadje... gewapend met kokette baret en een aandoenlijke prullip... en een sensueel accent is die etende, eh, Bordeaux-lurkende hoerige slet met ongeschoren benen... al dus haar rivalen vastbesloten om het populairste meisje van de school te worden. Een soort high school drama natuurlijk. Uh, Slap Her Sees Friends bewandelt het platgetreden pad van de high school comedie... maar banaal wordt het nergens. En er zijn best wel grappige eh, dialogen in te vinden taalgrapjes, filmverwijzingen, drankzuchtige moeder, belezen broertje. Kortom, voor iedereen wat wils. En daarom wat ziek muziek van eh, deze film. Gecomponeerd door David Michael Frank. Star, Stadia. Starla, sorry. allemaal muziek uit de film Slap Her, She Is French. Double Cross. Oh, oh nee, Jailhouse Jazz. Kort nummertje, 50 seconden. jazzstukje, Jailhouse Jazz. En dat allemaal uit de film Slapper Sears French. Een, Franse student uit Parijs komt via een uitwisselingsprogramma... naar een high school in het klein plaatsje in Texas. En daar wonen in Texas, dat weten we allemaal, wonen bijzondere mensen. Double Cross. in de studio echt zwaar. Want ik zie hier een hele grote pot met heerlijke chocolade-eitjes staan. Dat is naar de van de Pasen. Al oh, die eitjes overal. En ze zijn zo lekker. Maar ik zal mijn best doen om er vanaf te blijven. Eh, we draaien uit de film eh, Slap Her, is Friends. Daar draaien we muziek uit. En eh, Colorblind. eerste uur sluiten we af met deze gevoelige klanken uit de film Slap Her, She is French. En uh, het tweede uur komen we natuurlijk terug met allerlei mooie films. Ik heb al verteld eh, Beauty and the Beast, La Belle et la Bête. Eh, kortom, te veel om op te noemen. Dus ik hoop dat je de tweede gedeelte er ook weer bij bent. Wat zie ik nog meer staan? House on Haunted Hill, The Last Samurai. *The The Boss Baby. Nou, kortom, heel veel mooie muziek. We gaan eruit met de B-Movie Orchestra. Marcello, sai che cosa ho sognato? Che l'annullamento tu l'hai già avuto e non me lo vuoi dire.